voor spoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. De sfeer bij de onderhandelingen op de klimaattop in Parijs is boven verwachting positief, melden bronnen aan de NOS. Er ligt sinds zaterdag een ontwerptekst, maar daarin was nog geen overeenstemming bereikt over honderden onderwerpen. Volgens bronnen gaat het de Fransen lukken om dat aantal terug te brengen tot maximaal 20. Vanmiddag moet er dan een nieuwe tekst klaar liggen en daarna komen alle landen weer bij elkaar om verder te onderhandelen. Dat kan de hele nacht duren. Voorzitter van de Klimaattop, de Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius, wil donderdag dan klaar zijn, morgen dus, met die onderhandelingen. Daarna moeten juristen en vertalers met de tekst aan de slag. Vrijdag om vijf uur zou er dan een getekend akkoord moeten liggen. Bij hevige gevechten om het vliegveld van de Afghaanse stad Kandahar zijn zeker negen doden gevallen. Het zwaar bewaakte vliegveld werd gisteravond aangevallen door de Taliban. Doden zijn zowel burgers als militairen. Het is onduidelijk of de aanvallers zijn gedood. Tijdens de urenlange gevechten was een aantal reizigers opgesloten op het vliegveld. Op het vliegveld bevinden zich ook militaire gebouwen. Die worden gebruikt door de Afghanen, de VS en de NAVO. De kiescommissie van Venezuela heeft bevestigd dat de Verenigde Oppositie een tweederde meerderheid heeft gehaald bij de parlementsverkiezingen. Een dag na de verkiezingen van zondag was al duidelijk dat de oppositie een ruime overwinning had geboekt, maar het was nog niet duidelijk hoeveel zetels de oppositiepartijen precies hadden gehaald. Door de tweederde meerderheid kan de oppositie het de president heel lastig gaan maken. Zo kan het parlement een referendum uitschrijven over de president en de grondwet herschrijven. Voor het eerst in negen jaar overwintert weer een Nederlandse club in de Champions League. PSV won thuis met 2-1 van CSKA Moskou en bereikte daardoor de achtste finales. In dezelfde pool ging Manchester United van Louis van Gaal onderuit tegen Wolfsburg, waardoor het is uitgeschakeld. Het weer, vannacht is het overal droog, brede opklaringen, temperatuur zakt, eh, of is eigenlijk daar al bij zo'n 5 eh, tot 9 graden.